Een voorspoedige start. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De rechtszaak tegen Salah Abdeslam in Brussel is direct uitgesteld tot 5 februari. De nieuwe advocaat van de terreurverdachte heeft meer tijd nodig om het dossier te kunnen bestuderen. Abdeslam zit vast in Frankrijk voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs in november 2015. Hij moet in België terechtstaan voor een dodelijke schietpartij in maart 2016. Een Frans-Belgisch onderzoeksteam wilde toen een woning doorzoeken in de buurt van Brussel. Ze verwachten dat er niemand zou zijn, maar ze werden direct onder vuur genomen. Onder andere door Abdeslam. Een Libanese taxichauffeur heeft bekend dat hij de Britse diplomate Rebecca Dykes heeft vermoord. Zij werd zaterdag even buiten Beirut doodgevonden langs de kant van een weg. Ze zou zijn ontvoerd en vervolgens gewurgd. Volgens de Libanese politie had de moord niks te maken met het feit dat Dykes diplomate was. Ze werkte sinds januari op de Britse ambassade in Beirut. Vrijdag werd ze voor het laatst gezien op een afscheidsfeest van een collega. Bij een schietpartij in de Utrechtse wijk Overvecht zijn vannacht twee mannen neergeschoten. Een van hen is er slecht aan toe. Er zijn tientallen kogelhulzen gevonden. De politie denkt dat er met een automatisch wapen geschoten is. De dader is er vandoor gegaan in een auto. Het is niet bekend of er al iemand is opgepakt. Het Bonger Instituut en het Trimbos Instituut zeggen dat er steeds meer jongeren tussen de 13 en 17 jaar lachgas gebruiken. Incidenteel gebruik levert geen schade op voor de gezondheid, maar bij regelmatig gebruik kan hoofdpijn, moeheid en duizeligheid voorkomen. Volgens het AD wil minister Bruins van Zorg dat de lachgaspatronen niet meer aan minderjarigen mogen worden verkocht. Het weer nog, buien trekken weg, daarna blijft het droog. Het wordt 6 tot 8 graden, ook morgen en woensdag nog droog. Morgen nog wat zon, woensdag meer bewolking. De dagen daarna meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad na een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht 8 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging ongeveer een half uur. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10.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 Oh, my tears have been used all. en stuur je allemaal fijne dagen.